Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Duitse SPD-leider Martin Sch toch geen minister van Buitenlandse Zaken. Hij ziet af van de functie vanwege de discussie over zijn positie binnen zijn partij, schrijft hij in een verklaring. Scholz vindt het risico te groot dat de SPD-leden bij de komende raadpleging het regeerakkoord zullen wegstemmen als hij vasthoudt aan een ministerspost. De SPD-leden moeten nog akkoord gaan met de nieuwe coalitie van SPD met CDU en CSU. De discussie rond Schulz ontstond vanwege zijn draai naar de verkiezingen. Tegen zijn belofte in ging hij voor een nieuwe coalitie toch in zee met de christendemocraten van Angela Merkel. De kinderartsen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen de tabaksindustrie. Advocaat Fiek begon die zaak anderhalf jaar geleden en afgelopen weken sloten ook al enkele ziekenhuizen en de verslavingssector zich aan. Volgens radio- en tv-programma 1 Vandaag doet de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde nu ook mee. Volgens de vereniging zijn kinderen misschien wel de grootste slachtoffers. Gewezen wordt op de schadelijke gevolgen van het meeroken met ouders. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea zijn begonnen. President Moon verklaarde de Spelen in Pyeongchang officieel voor geopend... waarna de Olympische vlag werd aangestoken. In een toespraak prees IOC-voorzitter Bach de verbroedering tussen Noord- en Zuid-Korea. De sporters uit die landen kwamen onder gezamenlijke vlag het Olympisch Stadion binnen. Bij de ceremonie werd de Nederlandse vlag gedragen door schaatser Jan Smekens. Oud-tennisser Jan Siemerink gaat naar Ajax. Hij wordt de nieuwe teammanager van het eerste elftal. In die functie volgt hij Tjerk Smeets op... die technisch directeur is geworden van de Nederlandse Honkbalbond. De 47-jarige Siemerink werkte de afgelopen jaren bij de Tennisbond... waar hij onder meer sportief directeur was en captain van het Davis Cup-team. Het weer van het zuidwesten uit lichte sneeuw... die trekt langzaam naar het midden van het land. Middagtemperatuur iets boven nul... Morgen droog en wat meer zon bij maximaal 5 graden. En zondag vallen er winterse buien. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is helemaal dicht bij knooppunt Velzen. Er is daar een ongeluk gebeurd. De file daarachter is behoorlijk lang, vanaf Badhoevedorp nu 8 kilometer met drie kwartier vertraging.